Drie van de vijf opgepakte mannen zijn kroegbazen, zegt het Belgische OM. Die mensen kenden elkaar. Eh, dezelfde producten werden ook wel gebruikt om die meisjes te verdoven. Eh, er zijn waarschijnlijk ook wel meer mensen die weet hebben van de feiten die zich daar gedurende die periode voorgedaan. Sommige verdachten werden eind vorig jaar alles opgepakt, maar nu zouden er nieuwe bewijzen tegen ze zijn. Bovendien was er toen sprake van 11 vrouwen die s'morgens wakker werden en verkracht bleken te zijn. Nu gaat het al om 41 slachtoffers. Bij een speeltuintje in Rotterdam-Zuid is vannacht een handgranaat gevonden. Die is weggehaald en wordt op een andere plek tot ontploffing gebracht. In de buurt van de granaat is iemand van 18 opgepakt. Die zat achter op een gestolen scooter. De bestuurder van de scooter is nog niet gevonden. Mogelijk werd de scooter achtervolgd en is de granaat onderweg weggegooid. In een TBS-kliniek in Groningen mogen patiënten en medewerkers niet meer roken. Het is de eerste TBS-kliniek in Nederland waar zo'n verbod geldt. De regel ging een tijdje geleden al in, maar er liep nog een zaak omdat patiënten bezwaar hadden gemaakt. Dat is afgewezen. TBS'ers die toch een sigaret opsteken zullen eerst een waarschuwing krijgen. En over vijf jaar hoef je geen roze pasje meer bij je te hebben in de auto. Tenminste, als je telefoon opgeladen is. In de EU komt er een digitaal rijbewijs in een speciale app. Controles worden daardoor makkelijker, zegt een Belgische politierechter tegen de VRT. Politiediensten kunnen onmiddellijk scannen en kijken in hoeverre het rijbewijs geactiveerd is of niet geactiveerd. Als het niet geactiveerd is, dan stelt men dus een misdrijf vast. Vaak eh, is dat zeer omslachtig met eh, papieren rijbewijzen die vaak herinneren aan een ver verleden toen men nog jong en mooi was. Ja, wie toch nog graag een oldschool rijbewijs wil, kan het nog wel extra aanvragen. Het weer vanmiddag is er regelmatig zon. Het is tussen de 10 en 15 graden. Komende nacht komt het weer flink af tot rond het vriespunt. En morgen krijgen we een zonnige dag met maxima van 13 tot 17 graden.